9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Italiaanse premier Conte heeft genoeg van het geruzie in zijn kabinet. De twee regeringspartijen liggen over bijna alle onderwerpen met elkaar overhoop. En dat is er niet beter op geworden sinds de Lega bij de Europese verkiezingen een forse winst boekte... terwijl de Vijfsterrenbeweging door de kiezers werd afgestraft. De partijloze Conte roept de partijen op om Italië te besturen zonder verdere conflicten. Anders treed ik af en komen er vervroegde verkiezingen, zei Conte. Hij wijst erop dat er een begroting moet komen en dat er strafmaatregelen uit Brussel dreigen. In de tv-wereld is met droefenis gereageerd op het overlijden van Martine Bijl. Jan Slachter van Omroep Max, waar ze heel Holland Bakt presenteerde... noemt haar overlijden verschrikkelijk. Volgens hem kende het programma dankzij Martine Bijl een vliegende start. Ook acteur Johnny Krijkamp, met wie ze speelde in de tv-serie Het Zonnetje in Huis, is bedroefd. Hij prijst haar veelzijdigheid, humor en bescheidenheid. Ze was wars van aanstellerij, zegt Krijkamp. André van Duin, een persoonlijke vriend en ook haar opvolger bij Heel Holland Bakt... zegt dat Martine Bijl een alleskunner was die alles ook goed kon. Martine Bijl was 71 jaar. De voetbalsters van het Nederlands elftal gaan hetzelfde verdienen als de mannen die voor Oranje spelen. De KNVB maakt het verschil de komende vier jaar steeds kleiner, zodat de mannen en vrouwen vanaf 2023 gelijkwaardig worden beloond. Daarmee volgt de KNVB het voorbeeld van Noorwegen, waar de beloningen al anderhalf jaar gelijk zijn. In Denemarken leidde de ongelijke beloning vorig jaar nog tot een staking van vrouwelijke internationals. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima tussen de 10 en 14 graden. Morgen eerst zonnig, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Gevolgd door buien met kans op onweer en zware windstoten. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM.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 Ik zei net vlak voor het nieuws iets over de vrienden van Zandvoort Live. en ook dat Windy daar een rol gaat spelen. Ik geloof dat je daar ook gaat spelen, toch of niet? Ja, klopt. Ik open het... Oké. Eh, twee uur. Dat is middags. Ja, twee uur is middag. Eh, dat is eh, op het Gasthuisplein. of, of is dat ergens anders? Bij het casino, toch? Bij het casino. Oh, dus oh fout, fout in, geïnformeerd. Maar daar staat een podium dus met nog een aantal dingen waar muziek te horen en te bekijken is, toch? Ja, er komen heel veel verschillende artiesten ja. van de hele dag door. Ehm, ja, dat is uh, eh, velelei. Eh, jij eh, behoort tot de categorie songwriters. Maar ik heb ook begrepen dat er misschien... Ja, laten we zeggen... Um, meer het type van Yves Berensen. dat soort artiesten, die komen er ook. er komen wat DJ's, volgens mij Jeroen van der Boom. Die, die komt, ook, ja. Luna. Ja. Yves Berensen, ja, dat zegt. Ja, ja, Yves Berensen zei ik al. Dus, ehm, Jeroen, ja, ja. Zag ik net. Ja, ja, eh, eh, Mike loopt een halve tel achter. Dus, eh. ja, het is oké. <laughs> We worden, dus- worden wel altijd een beetje ouder. Ja, goed, maar goed, dat maakt niet uit. dat, dat, dat is een beetje een velelei. het lijkt me wel leuk om ook een beetje weer voor eigen publiek te spelen. Net wat, wat je vanavond dan hier bij ons op de radio doet. Ja, ja tuurlijk. Sowieso voor publiek spelen is natuurlijk ook gewoon heel erg leuk. Ja. En het is natuurlijk een wat langere set. Ik speel ongeveer een half uur. Ja. Eh, met wat covers en eh, eigen nummers. Ja. En eh, ja, het is leuk natuurlijk ook om het festival te openen. Ja, dat, dat, dat, lijkt me ook zeker iets, iets leuks. het is vier, in de, onder de noemer 24 uur van Zandvoort. Daar wordt dat dan opgehangen, geloof ik. Weet ik niet, denk het. <laughs> Ja, ja, ja zo heet, zo heet het, eh, de, de, ja, het evenement op zich. Eh, ja, wat, wat vindt er nog meer plaats? Zelfs een, eh, het cycling op, op het circuit. Dat, dat vindt ook plaats. Het is allemaal in hetzelfde weekend. Dus ja, ik, nou, ook eh, ik ben gevraagd om eh, eventueel misschien nog op pad te gaan. Ik weet niet of ik daar allemaal toe kom. Want er staat ook op die agenda nog wat, wat te staan. Ehm, goed, dat, dat zeggende betekent dus dat, je, dat je daar bezig mee bent. Nou ja je bent ook eh, druk bezig met eh, het eh, maken van materiaal. Ehm, want want ja, dat doe je niet hier, geloof ik. Hè? Waar, waar repeteer je of waar speel je om de nieuwe nummers je eigen te maken? Nou, ik schrijf sowieso gewoon thuis. Nu voorlopig. En ik ben nu bezig met een studiootje bouwen waar ik gewoon mijn ding kan doen. Ja. En natuurlijk de producties maak ik bij de producer. Ja. Dus dat kan in Hoofddorp zijn. Heb ik, heb ik iemand. En dat wisselt. Haarlem, ja, het ligt er net aan voor welk nummer de perfecte producer is. Ik probeer nu, eh, ben ik in gesprek met een Duitse producer. Ja. Dus het ligt er net een beetje aan met wie... Eh, Hoe kom je eraan? Uh, zoek je ook op, op, op internet? Ja, ik zoek op internet. Ik ga op YouTube en ik zoek bijvoorbeeld... ik ben bijvoorbeeld... mijn sound is een beetje te vergelijken met dat bepaalde nummer. En dan zoek ik ehm, beats op die daarop lijken. En dan als ik dat gaaf geproduceerd vind, dan eh, neem ik contact op met die persoon. En dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Alleen dan toevallig eh, nu voor het eerst met die Duitse vond ik eh, een hele goeie. Dus daar heb ik contact mee nu. Ja. Ja, ik, ik, ik, ben niet helemaal thuis in producersland. Ik, ik, geloof ook dat het, dat het niet eens een producer is. Dus meer iemand die de muziekstukken bewerkt. Heb je wel eens van Holger Zwet gehoord? Nee. Nee. Nou, is weer iets om eh, te gaan eh, googlen, denk ik. Eh, <laughs> okay. <laughs> ja, die heeft, die heeft wel wat mixen op zijn naam staan. Ook van toch wel redelijk bekende Nederlandse bands heeft hij ook opnieuw bewerkt. Dus, dus ja, het is, het is maar om het even. Dus, maar goed, ik vraag het even langs de neus weg of het toevallig die Duitser is. Maar die is het dus niet. Nee, dat is een andere <laughs> Duitser. het is een andere Duitser. Goed, ehm, nou ja, we gaan straks eh, nog eh, natuurlijk even luisteren naar het, eh, het nummer So Over Fake Friends. Die gaan we dus niet draaien vandaag, want die wordt al gespeeld. maar goed, dat, dat gaan we straks horen. Ehm, nu ook weer een lijstje van nou, of eigenlijk een, een, blokje van twee nummers. En de achterste van die twee, eh, Benjamin Fro, die gaat hier eh, komen. Die komt 20 eh, juni hier naar, naar de studio. Maar deze dame, die was twee weken geleden zo vriendelijk geweest... om haar een nieuwe single al aan ons te gunnen dat vinden we altijd leuk als er mensen wat zijn die ons gunnen. Omdat ze een dag later de releases uitbrengen. Dat is misschien ook straks nog een leuke vraag aan Wendy. waarom dat vaak op vrijdag gebeurt. Krijgen we zo het antwoord op. Maar uh, nu uh, een blokje dus Jas Kelis met Forever. Gevolgd door Benjamin Fro die hier 20 juni komt spelen. En dat nummer heet Both Sides. You turn my darkness into light. Oh, morgen. Your love is my blessing, so I am blessed, my baby. I want make we day forever. If you fall, we go rise up together. You be my melanated king, and I appreciate you. No one feed me like my boo. No one, nobody find past you. No one can give you sweet lovey, lovey, yeah. The way that I love you, say no one feed me like my boo. No one, nobody find past you. No one can give you sweet lovey, lovey, yeah. Mm. all this love not forever, forever. one, I want Mario. Now your last name I go carry Cause you are my melanated king. And I appreciate you. No one, feed me like my boo, no one. Nobody find past you, no understand. I can't really understand how you trying to understand how I be what I am, so I reason again. Trying to re-understand subject, object, I inspect. Hierarchies they try to protect. If the subject of my study is the object, shit gets muddy long as people project themselves into objects. So I object to this whole structure. Haven't found God yet, but it's his or her image I'm trying to reflect. I'm right to the left with the insight I might readdress. All I know is that I need light for the darkness. That I only live life if I die death, and I know that it might be hard to digest. I'm in my zone, in the rhizome. I respect multiplicities can be incorrect, and we are all free Everybody to connect. Everybody in love, showing me the most high. Everybody got a story you can see from both sides. Everybody can be loved, got me saying, oh my, take a look from close by. Yeah. Take a look from close by. my face. Take a long look and then tell me my race. Tell me my place. Tell me I'm this or I'm that. Tell me I'm white or I'm black. Tell me I'm Jewish, but I don't get confused with all of that talk, cause I know that's bullshit. My skin is white, but my fro is tight. I'm not Jewish, black or white, cause that's stupid. I don't wanna reproduce it. I just wanna do this. Give you this music. When you ask somebody what their race is, realize that's racist. Realize that there are no races. That's just some idea we were raised with. to distract us from the right races we facing? Trying to get away, so we racing the high. Trying to be fly, but I ain't thinking no side. Say I'm replacing my race with a vibe, taking my life for a ride. I don't need pride, no. But I take a lot of self love on the side. Everybody I know's just trying to get by. Everybody I know just trying to get by. Everybody get your money and your mind right. Everybody get your money and your mind right got a story to tell. Started way back when I wasn't able to tell. A little boy that didn't know I didn't believe in himself. Started seeing himself based on the truth of the other. Defending my own with a stutter. Looking for a reason for breathing. Escaping the gaze that was shaping my being. Hoping and wishing to one day wake up without all of the fucks. I ain't got no fucks to give. I really need my fucks to live. The rest of my story. Everybody get your money. uitzending eh, met Benjamin Vrouw eruit eh, gaat zien, dat weten we eh, niet echt. hij heeft iets, iets technisch bij zich, waardoor hij dit soort nummers gewoon kan spelen. En dit nummer, dat heet Both Sides. Daarvoor hoorden we Jaskelis met Forever. De eerste single die hebben we hier ook bijna kapot gedraaid. Dat is uh, Activate. die is wel, wel wat vlotter. dit nummer is natuurlijk wat gevoeliger. Maar desalniettemin ook weer eh, de hand van Jaskelis is duidelijk eh, eh, hoorbaar in zichtbaar misschien wel. als je goed door de radio heen kan kijken. Ehm, nog iets wat, wat ik leuk vind van, van Wendy is... ja, dat, dat, dat was een beetje, een beetje ook in, in de aanloop van de uitzending... een optreden in, in, voor NH Radio. Hè? ja, noord Ja. in de Q Factory, dat is in Amsterdam. Ehm, nog iets, eh, want daar eh, zat nog een eh, grappig verhaal aan vast, geloof ik, toch? Of niet? Ah, oh, <laughs> ja, met de K-pop idol. <laughs> ja. want laat ik eerst beginnen bij het begin. wat vind jij zo leuk aan K-pop? Ik vind eigenlijk, het is gewoon, het, het is heel anders. Weet je? Ik hou van dingen die anders zijn. En ehm, K-pop is natuurlijk eigenlijk meer dan alleen muziek. Het is een soort van community. De fans zijn echt heel close met elkaar. Ja. En de artiest is ook heel close met de fans. Like, ja. Ze doen bijvoorbeeld heel veel... Bijna elke dag doen ze livestreams en shows en zo. Je bent gewoon heel erg close met de artiest. De shows zijn echt gewoon insane. Mm -hmm. Het dansen, zingen, het is echt gewoon alles. Weet je, dat, ze halen alles uit de kast. En eh, de messages die ze ermee... Door, meestal gaan de nummers over... Like, um, ja, dingen die je meemaakt ook weer. Weet je wel, eh, depressie bijvoorbeeld. Eh, dingen die in society nu gebeuren. Ja, ja. Dat soort dingen. Ik hou erg van een eh, manier met woorden. Ja. Ja, nou, nou, schijnt er ook iets te komen naar de Q Factory. En dan zei je van, nou, ik zou graag wel een optreden willen zien. <laughs> Maar er is nog, er is wel een toevalligheidje geloof ik ook hè, met dat, ja, met dat verhaal. Zo, eh, <laughs> ik had concertkaartjes gekocht voor een optreden daar in de Q-Factory van een, eh, eh, de grootste Zuid-Koreaanse solo-artiest. Sunmi heet ze. En ik had er al kaartjes voor en ik hoorde in één keer dat ik dan in de Q-Factory mocht spelen. Ja. En later hoorde ik dat ik dus op dezelfde dag om dezelfde tijd speel als zij. Ja. <laughs> dus ja, misschien zie ik er daar wel, weet je. En ik ben er natuurlijk sowieso al om naar de concert te gaan. Dus het wordt lekker heen en weer. Ik, eh, ik, speel daar op de radio dan drie nummers. Dus dan eh, ga ik een half uurtje naar haar concert. Dan ga ik zelf optreden en dan ga ik heel snel weer terug. Ja. Maar eh, ja, dat is natuurlijk super, super toevallig. Ja, ik ben heel erg fan van haar, dus dat is ja, Probeer je ook een beetje zo om, een beetje op de radar te komen van... kijk, ik ben ook met iets bezig. Ja, je werd het nooit natuurlijk, hè? Ja, toch? Ja, ja. Nou, zo werkt het wel een beetje in deze wereld. van ja, eh, leuk. Maar ik eh, maak ook muziek. Ja, precies. Nou ja, Als ik, er, ik, ik hoop dat ik er tegenkom. Ik, zou, ik zou heel graag eventjes met jullie willen praten. Dat lijkt me heel erg gaaf. Ja, ja eh, nou ja, goed. stijlen misschien zou je ook... een beetje af kunnen kijken van, van, van, van zo'n stijl. Ik weet het ook ja, niet. Zeker, zeker. Ik word heel erg geïnspireerd van K-pop. Want K-pop is sowieso een heel ehm, breed genre. Het is eigenlijk niet alleen pop. Ehm, ik luister moeten we het ook een beetje serieus nemen eigenlijk? Want er wordt er wel eens een beetje lacherig over gedaan. Zeker, nee. Kijk, jullie kennen het, de meeste mensen kennen de K-pop als de Gangnam Style. En zo. Maar het is zoveel breder. Je hebt eigenlijk, je hebt gewoon de pop, weet je wel, wat je ook gewoon hier hebt. Ja. Maar je hebt ook eh, heel veel, bijvoorbeeld, ik ben heel erg fan van een groep, uh, eh, Mamamoo heette ze. Ja. En die maken eigenlijk heel veel ehm, jazz en R&B en ja. Het is, het, is, het is heel veel breder dan je denkt. En er zit gewoon echt hele goede muziek tussen als je bereid bent om om de taal heen te kijken. Maar then again, je kan gewoon eigenlijk overal vertaling voor vinden. Ja. Ja, dat is, dat is, eh, dat is eh, ja, eh, het is, het is een, ja, voor, voor, voor sommige mensen is het een, een, bijna een, stijl, of tenminste, een, hoe noem je dat, een, een beetje, zit het een beetje in hun leven, in het dagelijks leven geïntegreerd. Het, het is best wel, best wel groot, heb ik ook, ook in Nederland, heb ik het idee. Ja. Dus, dus, ja, dus we moeten dat ook niet eh, eh, gaan onderschatten en bagatelliseren, om het maar het mooie woord eh, te gebruiken. Ehm, goed, we gaan straks, uh, want ik draai nog even twee nummers. En na het tweede nummer mag je nog zo over Fake Friends spelen. Dus, dus dat gaan we nu doen. Ehm, eerst dan de, het blokje van twee uit deze toverdoos. Dakota is de band. Bestaat uit vier dames. Uh, grappig eh, verhaal is eh, dat de moeder van de frontvrouw... daar heb ik nog mee gewerkt bij een waterleidingbedrijf. Ja, zo klein is de muziekwereld dan ook weer. <laughs> zij heet Liesel Brammer. dat is de frontvrouw van de band. En dan is er ook nog weer een link met René van Kolm hier ook eh, bekend in Zandvoort, drummer van Doe Maar. Want Jan Koper met dubbel O heeft een dochter en die speelt ook in deze band, Lana Koper. Ja, zeker. Dus het eh, komt allemaal eh, heel erg griezelig dicht bij elkaar. Voor, Clover van Dakota. Eh, te doen als een eenmansbedrijf eh, is eh, denk ik ook een beetje te gortig. hoewel hij het voor een deel ook... ja, hij de muzikale lijnen uitzet, deze Jatte de Vries. Alaska Pollock is de naam en eh, het nummer So Bad. Hij heeft ook al, een paar keer eh, hier eh, op het lijstje gestaan. Daarvoor, dat is een tijdje terug, voor Leaf Clover van de dames van Dakota. Vonden het alweer eens even leuk om ook weer eens wat te draaien van dat album. Wat ze eerder dit jaar hebben uitgebracht. Hoewel albums uitbrengen wat, wat minder is. Ik ken hele grote namen op producersgebied. En bijvoorbeeld aan Leon Paul Palme, die heeft dat al eens een paar keer gezegd. Ja, daar kom je eh, op een gegeven moment niet meer mee weg eh, wat dat gaat. Het is interessanter om EP's uit te brengen. En een van eh, die ja, die dat wil gaan doen, zit nu tegenover mij. Dat zal nog wel eventjes gaan duren, maar eh, ze, ze, heeft er in ieder geval snode plannen voor. En het materiaal, daar is ze nu op eh, dit moment driftig mee bezig. En ze hebben dus net in het eerste uur Relapse eh, gehoord. En nu is het dus tijd voor de andere, namelijk de single die we hier wekenlang hebben eh, gedraaid. Vanaf het moment dat hij eh, in maart eh, eigenlijk viral ging, zoals dat heel mooi heet. Zo, so, over Fake Friends. Voor een deel, ook Wendy, is hij opgenomen in Zandvoort, hè? Ja. Ah, geschreven, hij is geschreven. oh, de clip. Nee, de clip heb ik het over. ik heb het over de clip. Niet voor een deel, de hele clip. De hele clip zelfs, ja. in, in Zandvoort. Op het Gertebach College hier. Ja. Ja, daar heb jij een, eh, een, eh, een, ja, een goede band, geloof ik, mee eh, gehad. Ja, ik heb daar op school gezeten. Dus, ja, ik heb gewoon de directeur, meneer Verzanten, die, die, die, kende me nog. En daar hebben we contact mee opgenomen. En toen, ja, zo ging het. <laughs> En die vond het goed. Die zei, puik idee. Dus leuk, leuk, ook als de school even op een andere manier in beeld wordt gebracht. Ja, precies. Nou, het mes snijdt aan twee kanten. Jij als oud-leerlingen en hij nog steeds als directeur van de School, geloof ik, toch? Gerdenbach College. Goed, de eh, eh, tijd is daar. Hier is eh, de akoestische versie van So Over Fake Friends. The city draws shadows on the lips. Tell me where do I belong in this? It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you if I never had you. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So it's the truth. I'm so over. you're just a loose end. I'm so over fake friends. Only see two faced people in the crowd. How nice to invite me just to meet me out. I see now you really feel I cut you some slack. But I won't turn around just for you to stab my back. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over not like I lost you. So here's the truth. I'm so over fake friends, tired of the pretend. Did I mean to offend? But I'm just over fake friends. Cause if you are in need, or you come running back to me. It all makes sense, This feeling to me. Not it, I can see you're just a loose end. I'm so over forgive and forget no more. I've been there before, I've been there before. Yeah, I recover and remember how you didn't care when you weren't there. I'm so over fake friends, tired of the pretend. Did I mean to offend? to offend, but I'm just over fake friends. Cause if you are in need or you come running back to me, it all makes sense, This feeling to me, not it, I can see you're just a loose end. I'm so over fake friends, just a loose end. I'm so over fake friends, just a loose end. I'm so over fake friends. En de song blijft eh, gewoon recht overeind staan. Ook qua inhoud. Want ja, ik bedoel, wie goed eh, op eh, zit te letten... betekent dat de vriendschap wel van plastic kan zijn. Maar wat is eh, de vriendschap waard als hij van plastic blijkt te zijn? Dan kun je je beter nog eh, richten op de dingen die wel belangrijk zijn. Dat is toch de boodschap, ja. de boodschap van de plaat. Ja, ja, ja. ja. Goed, oh, eh, <laughs> dat was Wendy bij ons hier in de studio. Maar goed, we gaan weer eventjes het lijstje doen. Deze Nederlandstalige band uit de buurt van Arnhem... komt binnenkort ook weer met nieuw materiaal. Maar dit is nog altijd het, waar, een beetje het verhaal waar het eigenlijk een beetje mee begon. En ze hebben beloofd dat ze eh, ons de nieuwe eh, single gaan gunnen. Eh, dat, dat is dan alleen als hij ook echt studio rijp is. Nu kom, is er alleen nog een live versie. Dit is nog die oude. En dat nummer dat heet Naar de Maan. En dan moet ik er natuurlijk nog wel even bij zeggen dat die van Feline is. Bang, als ik bang ben, krijg Haal hem eh, Panda Noir heette zij. En eh, dit was eh, de single waar ze al het een tijdje mee doen. Run was dat. En daarvoor Veline met uh, Na de Maan. Het, het, ja, het kleine feestje zit er een beetje op. maar ik ben wel heel erg nieuwsgierig naar de komende tijd. Al zal het een half jaar duren, duren voordat er een EP e is. Maar... ja, we zijn wel super nieuwsgierig naar het volgende werk van je. Want ja, ik eh, bedoel, eh, Relapse eh, die, die daalt aardig in. En, maar met zo Over Fake Friends, dat, is een, dat vind ik een bloedstollend nummer als het gaat om de inhoud. Vooral de zonginhoud. Dankjewel. Ja, dat, dat blijf ik zeggen. Dus um, vond je het leuk? Ja, zeker. Ja, ja? Ja. ja het is eh, twee uur. Eh, een beetje, eh, een beetje jou. we hadden eigenlijk een uur voor uitgetrokken. Maar het is stiekem toch weer twee uur geworden. Maar goed, dat maakt niet uit. Ehm, ja, nou ja, wat je al zei. de optredens zijn Q Factory. En binnenkort natuurlijk ook op het podium bij het casino. Ja. Dus dat, dat, dat zijn de, de, volgende stappen die, die je neemt in ieder geval. Ik, ik kreeg hem souffleren. Worden. Er wordt gesouffleerd, ja? Wat, wat? Wat? Oh, in het eh, wapen. Donderdag eens in de maand. Elke laatste donderdag van de maand. Maar ja. is pas in juli staat ze dan. In juli de donderdag van het wapen. Maar dat is ook echt een akoestische avond. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik, ik zag iets eh, voorbij komen. Ja, eh, hij, je hebt hem een klein beetje op de achtergrond eh, gehoord. De vader van. <laughs> die, die souffleert even mee. is dat, laat je dat ook nog leuk bij, bij ook weer gewoon een Zandvoortse... ik heb toch, ik heb al een keertje bij het wapen gestaan. Ja. nou, het is altijd leuk. Ja, ze, ze, ze willen dat ook echt. Ik heb eh, begrepen dat ze op eh, de donderdagavond graag eh, singer-songwriters... Ja, hebben, ja. Goed, hartstikke leuk dat je geweest bent. En, ja, we voor het uitnodigen. Ja, we zijn super nieuwsgierig naar wat er nog gaat komen. Ik ook. <laughs> Oké, dat was eh, Wendy. Ehm, ja, eh, dat, eh, dat was het. meer kunnen we er even nog niet van maken. Maar wellicht dat dat in de toekomst wel gaat gebeuren. Materiaal genoeg voor deze band wel. Want dit is de Low Erect Sound System. En het nummer dat heet Broken. When I swim in the ocean, you pull me away just like it was nothing to you. Feel the scent of my body, the sky getting cloudy. Couldn't take me away from you. Oh, I've been waiting, waiting for this night, waiting for this love to come into my life. Yeah, I've been. So now I found you, I found you, I'm ready to go. Want eh, die eh, zetten we dus weer een beetje te vroeg, eh, <laughs> vroeg klaar. Want dat was natuurlijk even niet de bedoeling. drie nummers achter elkaar. Dat, met, met nog één nummer voor tienen. Dat gaat hem niet lukken. twee nummers hebben je kunnen behoren. Dat was Low Addict Sound System met ehm, Paradise. En daarachter hoorde je Ready to Dive van Jora. Nou, dat was ook gelijkertijd deze uitzending van Alternative FM. Uh, eh, volgende week, als het goed is, hebben wij wederom een Zandvoortse muzikant. Dan is het eh, de beurt aan uh, Bas Romein om wat, wat te doen hier. En ook hij zal een aantal nummers laten horen. Ehm, dat zal volgende week zijn. We hebben er nog eentje. En dat eentje die we dan nog klaar hebben staan... voordat vader Veugen gaat beginnen met Peaceful Radio... Hemelse kan het haast eigenlijk niet. Is van 10 tot 12 de afsluiter op deze donderdag. Goed, hebben we er nog eentje te gaan. Ehm, eigenlijk eh, zijn het een beetje de vaandeldragers eh, van dit moment in muziekland. Eh, tenminste, als het gaat in Volendam. En die band is eigenlijk al behoorlijk ver. Zover dat ze al in Engeland min of meer hebben opgetreden. The Comedy of Distance, daar sluiten we mee af. En dat is Alaska. En straks dus veel plezier met Vader Veugen. is oh summon some demon to ruin all of our lives. Some hair from my nose and some skin from our toes. A and a towel from one of our shows. You mixed them up in a brew to prove you did all you could.